Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vrouw van de vermoorde Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk... wil het werk van haar echtgenoot voortzetten. In een toespraak zei ze dat de dader geen idee heeft wat hij heeft losgemaakt. Kirk hield een tour langs universiteiten toen hij werd doodgeschoten. Die tour gaat volgens zijn weduwe verder. Ze moedigt jongeren aan om zich aan te sluiten bij de organisatie van Kirk... om zijn conservatieve boodschap te verspreiden. En verder bedankte ze de politie voor het arresteren van de verdachten. De Israëlische geheime dienst, de Mossad, was tegen de aanvallen op kopstukken van Hamas in Qatar. Ingewijden zeggen tegen de Washington Post dat er een plan lag om Hamas-leden via een grondoperatie in Qatar uit te schakelen... maar dat de directeur van de Mossad dat plan niet wilde uitvoeren. Hij zou hebben gevreesd dat het de relatie met Qatar zou schaden. Daarop besloot het leger om de luchtaanvallen op Qatar uit te voeren. Hamas zegt dat daarbij alle aanwezige kopstukken de aanval hebben overleefd. Bij een voetbalwedstrijd in België zijn gisteravond 15 supporters aangevallen door hoornaars. Vijf van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ze werden gestoken tijdens een wedstrijd tussen RCA Futures en Beerschot. Twee clubs in de op ene hoogste divisie. Het nest hoornaars zat in een oud hok vlakbij de tribune. En in de eerste divisie in Nederland heeft Vitesse de eerste wedstrijd verloren. Jong AZ was met 4-0 te sterk. De club uit Arnhem hoorde pas vorige week dat het de proflicentie terugkreeg... nadat die deze zomer was ingetrokken door de KNVB. Daarom was het nog maar de vraag of Vitesse op tijd een volwaardig elftal bij elkaar kon krijgen.